Michel Koenen met het NOS-journaal. In Londen zijn gisteren zeker 474 mensen opgepakt... bij een demonstratie voor de verboden actiegroep Palestine Action. Die werd vorige maand door de Britse regering... als terroristische organisatie bestempeld. Bij het Britse parlement demonstreerden meer dan 700 mensen... tegen de oorlog in Gaza, maar dus ook tegen het verbod van Palestine Action. De Oekraïense president Zelensky is tevreden over het overleg in Groot-Brittannië met bondgenoten... Oekraïense diplomaten spraken met collega's uit Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Polen en de VS. De gesprekken stonden in het teken van de top vrijdag in Alaska... met de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het pad naar vrede moet worden uitgestippeld samen met Oekraïne, benadrukte Zelensky. De president is voor zover bekend niet uitgenodigd voor de top. In de duinen bij Groot Valkenisse in Zeeland heeft brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio stond een gebied zo groot als drie voetbalvelden in brand. Die brak gisteravond uit aan de zeekant. Mogelijk heeft vuurwerk daarbij een rol gespeeld. In de duinen zijn resten van afgestoken vuurwerk gevonden. In de eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. Titelverdediger PSV speelde Sparta van de mat in Eindhoven. Daar werd het 6-1. NEC staat tweede na een 5-0 zege op Excelsior. En Feyenoord won met 2-0 van NAC Breda en Volendam pakte een punt bij Herenveen. Het werd daar 1-1. En vier SpaceX-astronauten zijn na vijf maanden weer geland voor de kust van Californië. Ze losten de twee gestrande astronauten af die negen maanden vastzaten in ruimtestation ISS. Een van hen zei dat ze daarna uitkijkt om een paar dagen helemaal niets te doen...